Ze werkten voor een adviesbureau voor boeren in het noorden van Limburg, zegt mijn collega Vincent. En die bestuurders hebben boeren geholpen bij het op papier wegwerken van hun mestoverschotten. En dat kan boeren ja, tot wel tienduizenden euro's per jaar schelen. Maar dat gaat ten koste van het milieu en het stikstofprobleem in Nederland. De mannen moeten dus achter de en mogen drie jaar lang geen advies meer geven aan boeren. Ook krijgt het bedrijf een boete van 200.000 euro. En we blijven even in de rechtbank, want zes mannen moeten jaren de cel in voor de moord op een klusjesman uit Nijmegen. Volgens de politie wilde de verdachte eigenlijk iemand anders doden. De vrouw van Mehmet deed in de rechtbank haar verhaal. 6 juli 2020 zijn wij in een andere wereld gestapt. Een wereld die wij niet kenden en nooit hadden willen leren kennen. Vanaf het eerste moment dat ik over zijn dood hoorde en dat het ging om moord, dacht ik dat er een fout moest zijn gemaakt. Het kon niet waar zijn. De rechter heeft gevangenisstraffen van 5 tot 30 jaar cel opgelegd. De hoogste straf is voor de man die wordt gezien als de planner van de moord. En Justin Bieber is boos op de H&M. De kledingwinkel verkoopt kleding met, en tassen met zijn hoofd erop. Justin zegt zelf dat hij daar helemaal geen toestemming voor heeft gegeven. En op Insta vraagt hij zijn volgers om de spullen niet te kopen. H&M zegt dat ze alles gewoon volgens de regels hebben gedaan. En korter douchen, de verwarming lager zetten en met een vliesdekentje op de bank zitten. Tegenwoordig doen we alles om die hoge energierekening de kop in te drukken. In Oud-Beierland, onder Rotterdam, wilde iemand op een wel heel creatieve manier aan stroomkosten ontsnappen. De auto-eigenaar sloot zijn Tesla aan op de lantaarnpaal, schrijft Rijnmond. De politie zag een oplaadkabel liggen, terwijl er helemaal geen laadpaal in de buurt te bekennen was. Ze zagen dat de kabel naar de lantaarnpaal liep en dat er ook mee geknoeid was. De Tesla-eigenaar is opgepakt voor stroomdiefstal en vernieling krijg je nog het weer. Bewolkt en vooral in het oosten en het zuiden is het nat. 11 graden is het nu. Morgen een zonnige dag en dan later wel weer nattigheid en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Tot nu toe rijdt het nog goed door in de regio.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 Tell me, girl, how you fit in them jeans? Ow. Ah. You can take the car. No, I've been ballin', look like them that starlet. Turn them down. Tell them quit calling when you my tell you a target. Turn your around. I get up on it. Girl, say my name when you moan it. Let's go spend some time with Chanel. Get your hair done and go paint on your nails. Baccarat candles, change up the smell. Run you through Louis, it ain't going on sale, little mama spend it on me. Spend it on me. I like when you spend it on me. Oh, spend it. Good time, come and spend it on me. Spend it on me. I like when you spend it on me. Baby, gone and spend on bands. Gone and spend. Girl, I don't mind, it's money to blow. You were the winner, you already know. I let you ball, I give it and go. Soon as you call, I'm giving you more. Cause you kept it solid, I'm just being honest. I owe you the world with a bow. I'm not the type to be tricking on nobody, you know I fuck with you though. You're my yeah, yeah, you're the homie. It ain't one thing that you owe me. We gon' bust down for the AP. We gon' play Jane for the rollie. Get you a teacup, put it when you're lonely. When you're lonely, when you're lonely. If you like when I spend it, show me. Come show me. Oh, spend it. I like we spend it on me. Spend it on me. I like we spend it on me. Oh, spend it. Good time, come and spend it on me. Spend it on me. I like we spend it on me. Baby, gone it. And then go back to school. So big deal, it's what rules. When it comes to making money, say yes, please, thank you. Sometimes you wonder, and you ask yourself the question. this Spoken that from your lips may have broken free as you give me your love.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 Ook oud-ABN AMRO-topman Kees van Dijkhuizen is verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de anti-witwaswet bij de bank. Van Dijkhuizen was tot april 2020 bestuursvoorzitter bij ABN AMRO. En KLM laat verder onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen de vliegmaatschappij... naar meldingen over mogelijke misdragingen van een oud-piloot. KLM heeft daarvoor een extern bureau ingeschakeld. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Vanavond en vannacht trekt de regen weg. Het koelt daarbij af naar 4 tot 7 graden.